met het nws Journaal. Het gaat goed met de man uit Loon op Zand. Die is besmet met het coronavirus. Op een persconferentie zei de burgemeester van Tilburg net... dat de man mogelijk snel naar huis kan... om daar in quarantaine verder uit te zieken. Hij raakte besmet in Noord-Italië. Inmiddels is er ook een tweede Nederlander besmet. Gezondheidsinstituut RIVM meldt dat het om een vrouw uit Diemen gaat... bij wie vannacht het virus is vastgesteld. Zij was vorige week ook in Lombardije, het gebied in Noord-Italië... waar een grote uitbraak is. Volgens het RIVM heeft de vrouw geen ernstige klachten. Ze kan thuis in Diemen uitzieken met de nodige maatregelen. Ze heeft geen link met de eerste patiënt uit Loon op Zand... die ook besmet raakte in Noord-Italië. In de loop van vandaag opent de overheid een speciaal telefoonnummer... waar het publiek terecht kan voor alle vragen over het coronavirus. Dat nummer is 0800 1351. 0800 1351. Nederlandse politiekorpsen of overheidsinstanties... hebben gebruik gemaakt van omstreden gezichtsherkenningssoftware. Dat meldt BuzzFeed News op basis van een klantenlijst... van een Amerikaans softwarebedrijf Clearview. Om welke Nederlandse instanties het gaat is onduidelijk. Met de software van Clearview kunnen beelden van bijvoorbeeld bewakingscamera's... worden vergeleken met internetafbeeldingen. Zo kunnen gegevens van een gezocht persoon worden gevonden. Onder meer Facebook en Google zeggen dat de software tegen hun voorwaarden ingaat. Het WK handbal voor vrouwen wordt in 2025 in Nederland en Duitsland gehouden, heeft de Internationale Handbalfederatie besloten. De voorrondes en de hoofdronde worden in beide landen afgewerkt. Het finale weekend is in Nederland. De speelsteden worden later bekendgemaakt. De Nederlandse handbalsters veroverden eind vorig jaar voor het eerst goud op het WK. Het weer in de loop van de dag steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten ook regen. Hier en daar kan wat natte sneeuw vallen. Het waait stevig en het is maximaal 7 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM Verkeersleider.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 Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl. put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen lokale radio. En deze week een rondleiding langs week 7. En uit die week hebben we een oude top 40 uit 1983. En eh, voor de onderbreking hebben we er uitgebreid naar kunnen luisteren... We draaien daar ook eh, de nummer 1 hit in die lijst. Billy Joel, Goodnight Saigon. Tegenwoordig eh, zou het liedje heten Goodnight Ho Chi Minh Stad. Ja. Het is een eh, protestlied. Het gaat over de Vietnamoorlog. Het werd dus zijn enige nummer 1 hit in 1983. In Nederland in ieder geval. En bijzonder is aan dat liedje dat het soms beticht wordt van plagiaat. Het zou erg veel lijken op een nummer van eh, Thomas Dolby, Airwaves. Heb ik even hier, luister. Strange patterns on my antenna the o'clock show. Ja, wat zou ik wel zeggen? Ja, het heeft misschien iets van weg, maar ja. Het zit op het randje, zou ik maar zeggen. Goed, muziekvrienden. Straks tijdens deze rondleiding een zanger die als eerste een nummer covert van Lennon en McCartney. En het is de week 7 waarin eh, op 14 februari 1958 rock'n'roll muziek in Perzië officieel wordt verboden. Het is een verderfelijke muzieksoort, menen de religieuze leiders van het land. Tegenwoordig heet het land eh, Iran en zijn er zat rockbands in het land. Dadelijk dus nog meer muziek uit die eh, oude top 40. En we hebben ook de langspeelplaat van de week. Zevende album van een eh, Schotse singer-songwriter Al Stewart. Album uit 1976, Year of the Cat. we gaan twee bekende nummers ervan draaien. We draaien natuurlijk het titelstuk in de albumuitvoering en het nummer On The Border. Dadelijk ook nog een nummer van een Amerikaanse orkestleider... wat in 1989 bekend wordt vanwege een versie van een Nederlandse rap-rock band ja, wat is nou een Nederlandse raprockband? Dadelijk ook nog muziek van een zanger die op 3 februari 1958 een eh, vliegtuigongeluk overleeft. Waarbij de legendarische muzikanten Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens om het leven komen. Ja, hoe kan hij dat nou overleven? Terwijl iedereen eigenlijk omkomt tijdens dat eh, verkeersongeluk. Ik ga het je vertellen dadelijk. We gaan muziek van hem draaien. En de muziek waar we mee begonnen Komt uit week 7, want op 12 februari 1956 neemt Screaming Jay Hawkins in New York voor OK Records zijn eigen compositie I Put a Spell on You op. In de jaren 60 wordt deze bluesklassieker opgenomen door onder andere Nina Simone, Jellen Price, Seth en natuurlijk Creedence Clearwater Revival. En die eh, Screaming Jay Hawkins eh, wordt gezien als eh, de eerste shock rocker. Grote voorbeeld misschien wel van Alice Cooper. Hij deed allerlei gekke dingen op het eh, podium. Rook, bommen, vuur, doodskisten. Alles werd er gebruikt. En natuurlijk ook die stem van hem. Ongelooflijk. Ja, bijzonder. Op 13 februari 1965 nemen Gary Lewis en de Playboys in New York hun tweede single op. Het nummer heet Count Me In en komt op 3 april 1965 de Billboard Hot 100 binnen... en staat vanaf 8 mei 65 twee weken op de eerste plaats. Drummer Gary Lewis is de 19-jarige zoon van komiek Jerry Lewis.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 In het muziekmuseum Year of the Cat van L. Stewart uit 1976. Wij draaiden On The Border. Kwam de tijd ook op eh, single uit. Het liedje gaat over eh, smokkel tussen Noord-Afrika en Spanje. Dan nu muziek van die zanger die op 3 eh, februari 1958 het vliegtuigongeluk overleeft... waarbij de legendarische muzikanten Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens om het leven komen. Het gaat hier om Waylon Jennings. De countryzanger begint zijn carrière als discjockey in Lubbock in Texas... In 1958 wordt zijn eerste single Joe Blan geproduceerd door Buddy Holly. En begin 1959 wordt Waylon Jennings de bassist van de New Crickets... de nieuwe begeleidingsgroep van Buddy Holly. Op 3 februari 1959 ontsnapt hij ter nauwe nood aan de dood... als hij zijn plek in het vliegtuig afstaat aan een ander lid van de begeleidingsband van Buddy Holly... die op dat moment ziek was. Uiteindelijk overleeft niemand de crash. Wayland Jennings overlijdt 44 jaar later, op 13 februari 2002, aan suikerziekte. Hij is 64 jaar geworden. cooking. Happiness is new car looking. Happiness is sitting by the radio. Happiness right here. Happiness. Happiness. The Music Museum. Happiness. Of je nou voor of tegen autogordels bent, één ding staat vast. Het is onomstotelijk bewezen dat autogordels de kans op verwondingen bij een ongeluk sterk verminderen. Reden genoeg om ze te dragen. Autogordels. Vast en zeker. nummer 16. heimlich verlässt wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei, offiziell sind die Nitien dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit, Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil, nur Vergeltung brüllt zitternd verneint in der Kristallnacht. gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer Aussatz, den brauchen der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum, der bis höchstens ein Z in der Schnee und versallend Verlässlichkeit um, na und Kristallnacht. Stand im Schlüsselbund hält sich in eins für jetzt wie ein Genie bei der ihr pulverisiert und vergüllt ihr in Klaustrophobie in der Kristallnacht Währenddessen um Marktplatz wie Licht und maskiert Hypnenborie sich Sam und Stein, Steven Metz auf die, die schon verbetzt, Brot der Lynch macht für jüngste Rich. Sind leider nur flüchtig verdäumt, die Galeeren schon längst unterdampft. Wie dem Hafen auf Sklaven gewalt, der Schrott aus dem ungleiche Kampf aus der Kristallnacht. het erhält. Ob man Menschen vertrieb oder quält. Da wo Hunger macht Geld ist, wo stark sie die Welt ist, von Gusch und Schrammstoll entstellt. Wo man Hymnen und Kampf so ja blöd, in barbarische Gier noch Profit. Hosiana und kreuz ich den Röhm, wenn man irgendeine Vorteil drin sieht. Es geht nicht ganz Nederlandse top 40 en tipparade. Je hoort ze een dag eerder en ze zijn een week beter. Dur, dur, dur, Nummer 15. Legendarische zanger, sowieso. Paul Carrick. I Need You. Weet je met wie die allemaal eh, samen heeft gewerkt? Ongelooflijk lijst. Artiesten, ja. Sting, Phil Collins, The Eagles, Elvis Costello, Roger Waters, Diana Ross, Rod Stewart, Frankie Miller. Roxy Music, The Smith, The Undertones, Madness, John Hyant, Pretenders, Michael McDonald, Tom Jones, B.B. King, Eric Clapton. En zo kan ik nog even doorgaan. En werkelijk ongekend. Een unieke artiest staat dus in die lijst nummer 15, oude top 40, week 7, 1983. Dan nu die zanger die als eerste een nummer covert van Lennon en McCartney. Het gaat hier om Kenny Lynch. Misschien nooit van gehoord. Op 15 februari 1963 neemt hij als eerste zanger een compositie van John Lennon en Paul McCartney op. Zijn vertolking van Misery wordt door His Master's Voice op single uitgebracht. Misery wordt geen hit voor Kenny Lynch. Deze Brit had begin jaren 60 een aantal hits in Engeland. In 1973 staat hij nog op de cover van het album Band on the Run... samen met eh, onder andere Paul en Linda McCartney, James Coburn en Christopher Lee. Ze beelden een groep boeven uit die op de vlucht is. You've been treating me bad. chick, that's a friend of mine. Just watch your mouth, baby, out of line.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 Ja, en als DJ kon je dat dan doormixen in de discotheek. Zo ging het dan. In Deep staat 18 in die eh, top 40. Kwam als hoogste nieuweling binnen. Week 7, 1983. Last Night, eh, DJ Saved My Life. Amerikaanse discogroep bestaande uit eh, Mike Cleveland... die de muziek componeerde. Ray Jane McGlory en Rosemary Ramsey. Het was eigenlijk eh, de enige hit in Nederland, België en in het Verenigd Koninkrijk. En die uh, Jane McGlory... die ging later in de Belgische dance act Technotronic zingen. Straks ook nog een nummer van een Amerikaanse orkestleider... wat in 1989 bekend wordt vanwege een versie van een Nederlandse rap-rockband. Maar we gaan eerst nog eventjes naar... Eh, Plaat van de week. roses and incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the year of the cat.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 laatste track die we draaien uit de langspeelplaat van de week. Deze week in het Muziekmuseum. Het album Year of the Cat van L. Stewart uit 1976. volgende week hebben we weer een nieuw album. Ik kijk er altijd naar uit. Heerlijk om al die eh, oude muziek te draaien uit die eh, albums. Ja, niet altijd grote hitjes. Ja, dit waren dan wel weer grote hits. Maar leuk om dan weer die albumversie te draaien. Die is gewoon twee keer zo lang als de single. Ondanks eh, dat het een grote hit was in Europa... was eh, het nummer The Year of the Cat niet eens zijn grootste hit in Amerika. Dat was eh, Time Passages van zijn vorige album. Goed, muziekvrienden, dan nu die orkestleider die eh, in 1989 bekend wordt door een Nederlandse rap-rockband. Het gaat om percussionist en orkestleider Ray Barretto. Hij wordt geboren in 1929 in New York en is van eh, Puerto Ricaanse ouders. Al op jonge leeftijd is hij leider van allerlei Zuid-Amerikaanse bands. Ray Barretto heeft platen opgenomen met onder andere Wes Montgomery, Kenny Burrell, Tito Puente, Art Blakey, Cannonball Adderley, Red Garland, Freddie Hubbard en Dizzy Gillespie. Hij overlijdt op 17 februari 2006 in een ziekenhuis in Hackensack in de Amerikaanse staat New Jersey. Hij kampt al enige tijd met een zwakke gezondheid en overlijdt ten gevolge van complicaties van een hartoperatie. Hij is 76 jaar geworden. In 1969 bereikt Ray Barretto met Soul Drummers de 31ste plaats in de Nederlandse top 40. Hebben we daar even een klein stukje van? Dit liedje dus. Yeah, baby. Maar een ander nummer van hem A Deeper Shade of Soul kennen we misschien wel het beste uit 1989... van de Nederlandse rap-rock-formatie de Urban Dance Squad... van het album Mental Flas for the Globe. Het werd eh, geen hit in de top 40, maar eh, kwam uiteindelijk wel in de tipperalen terecht. Laten we daar even een eh, klein stukje van horen van die Urban Dance Squad. Surprise, surprise, so you rub your eyes. Never knew you the yes, so cool as laatste draai met het Muziekmuseum. Het origineel van Ray Barretto. Bedankt voor het luisteren naar deze rondleiding. Volgende week zijn we er weer via je eigen lokale radio.